Michel Koenen met het NOS-journaal. De woningmarkt is nog altijd verhit en heeft nog geen last van de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. De bestaande koopwoningen waren in januari 9,3 duurder... vergeleken met een jaar eerder. De grootste prijsstijging in ruim twee jaar. Ook werd bijna overal meer geboden dan de vraagprijs. En bijna 25.000 woningen wisselden van eigenaar. Bijna 40 meer dan een jaar eerder. Waarschijnlijk speelt de gewijzigde overdrachtsbelasting een rol. Starters tot 35 betalen die nu niet meer, mensen die al een woning hebben wel. De avondklok wordt na 2 maart met drie weken verlengd. Dat is volgens bronnen besloten tijdens het katshuisoverleg. Premier Rutte zei altijd dat de maatregel als eerste van tafel zou verdwijnen. Door de verlenging zijn er volgens het demissionaire kabinet wel wat versoepelingen mogelijk. Zo gaan de middelbare scholen vanaf 1 maart weer open... voor gemiddeld anderhalve dag per week. In het mbo kunnen leerlingen ongeveer één dag in de week les krijgen. HBO's en universiteiten zouden voorlopig dicht blijven. En wel mogen de kappers vanaf 2 maart onder voorwaarden weer aan de slag... en mogelijk kan er ook op afspraak gewinkeld worden. En dinsdag wordt er meer bekend op de coronapersconferentie. De spelers van Feyenoord moeten voor de tweede keer een loonoffer brengen. Vlak voor het weekend kwam de Rotterdamse clubleiding met de mededeling... die verkeerd viel bij de spelersgroep. Feyenoord verkeert door de coronacrisis in zwaar weer en moet drastisch bezuinigen. Per thuiswedstrijd verliest de Rotterdamse club 900.000 euro. De spelersvakbond VVCS is boos omdat het nieuwe loonoffer niet is voorgelegd aan de spelers. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Overdag vrij zonnig en droog. Het wordt 11 graden op de Wadden en bijna 20 in het zuiden. Ook de dagen daarna droog en zonnig lenteweer. Veel te warm voor de tijd van het jaar.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 All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit a party. set your dust like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the crack in the old school bag. This is how we do it. This is how we do it.